die vorige week zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er moeten meer dan 200.000 stemmen opnieuw worden geteld. Dat gaat naar verwachting twee dagen duren. Gisteren besloot burgemeester Abu Taleb dat hertelling nodig is om alle twijfels rond de verkiezingsuitslag weg te nemen. Hevige sneeuwval veroorzaakt in verschillende delen van Europa nog altijd veel overlast. In Noord-Italië heeft het 24 uur onafgebroken gesneeuwd en veel wegen zijn onbegaanbaar. In Kroatië zijn de wegen naar de Adriatische kust afgesloten voor vrachtwagens en bussen. In het noordoosten van Spanje zitten vanwege het winterweer nog tienduizenden mensen zonder stroom. In Frankrijk wordt de etappe van vandaag van de wieleronde Parijs-Nice ingekort... omdat op een deel van het parcours sneeuw en ijs ligt. Interieurontwerper Jan de Bouvrie is gearresteerd wegens betrokkenheid bij een fraudezaak in de vastgoedsector. De belasting zou voor zeker anderhalf miljoen euro zijn opgelicht. Vorige week werden al twee mannen aangehouden in dezelfde zaak. Twee worden verdacht van valsheid in geschriften en belastingfraude. Janne de werd deze week aangehouden. Mensen met een laag inkomen zijn in hun vrije tijd minder actief dan mensen die meer verdienen, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze sporten minder, doen minder bij een vereniging en gaan minder vaak naar een museum. Ook hebben ze minder contact met vrienden. Familieleden zien ze even vaak. Mensen met een laag inkomen zitten wel veel vaker voor de televisie. In een sportschool in Rotterdam is gisteravond een bokser van 24 overleden. De Rotterdammer werd door zijn sparringpartner neergeslagen en raakte bewusteloos. Poging om hem te reanimeren mislukte. De politie gaat uit van een ongeluk, maar heeft de sparringpartner wel meegenomen voor verhoor. Het weer zonnig, in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt 4 tot 6 graden vanmiddag.